Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee Nederlanders hebben in het Verenigd Koninkrijk lange celstraffen gekregen... voor hun rol in een omvangrijke drugssmokkel. De vijftigers Barbara R. en Johannes V. kregen respectievelijk 18 en 20 jaar cel. Ze waren volgens de rechter in Manchester de Nederlandse bazen van een Britse drugsbende. Twee andere Nederlanders, onder wie de zoon van Barbara R., kregen tot anderhalf jaar cel. De groep smokkelde voor miljarden ponden aan heroïne, cocaïne en cannabis naar het Verenigd Koninkrijk. Nog veertien andere verdachten werden veroordeeld tot celstraffen. De baas van de smokkelbende kreeg met 32 jaar de langste celstraf. Het aantal studenten op mbo-scholen is dit jaar gedaald met bijna 2000. Brancheorganisatie MBO-raad noemt de daling in Nieuwsuur alarmerend... omdat er een groot tekort is aan praktijkgerichte vakmensen. Het aantal mbo-studenten neemt al sinds 2020 af. De verwachting is dat dat op termijn leidt tot personeelstekorten in sectoren als de bouw, de zorg, onderwijs en de technieksector. De meeste mensen die gisteren omkwamen bij de stadionramp in Guinea... zijn volgens lokale journalisten verdrukt bij de uitgangen van het voetbalstadion. Volgens de autoriteiten van het West-Afrikaanse land kwamen er zeker 56 mensen om het leven. Fans zouden na een rode kaart het, het veld hebben bestormd en met stenen hebben gegooid. De politie reageerde met traangas, waarna er paniek ontstond in de menigte... die massaal naar de uitgang probeerde te komen. Daarbij werden mensen onder de voet gelopen. Het weer. Vannacht eerst geregeld buien, later droog met opklaringen. Het koelt af naar 3 tot 7 graden.